zee, souvenir van het zomer. Enkel al het woord is als wijn op de tong. Middellandse zee, wie herkend wordt een dromer, die nog nooit voldoende haar charme bezong. Duizend keer. steeds weer. Geeft de zee mee het tempo aan, in een ritme dat leeft bekoren, zolang er licht is van zon en maan.